Radio Els Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Goedenavond. Er is een bestaand medicijn dat blijkt te werken tegen de verschijnselen van het coronavirus. Het gaat om een al 70 jaar oud malaria-medicijn. De ontdekking werd gedaan door wetenschappers aan de Katholieke Universiteit Leuven en is in 10 Chinese ziekenhuizen getest met een positief resultaat. Het middel wordt nu gebruikt totdat er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is. De kerstverse adviseur van Brits premier Boris Johnson, Andrew Sabisky, heeft gisteravond ontslag genomen. Hij lag onder vuur vanwege zijn bewering van zes jaar geleden dat EQ gelinkt zou zijn aan huidskleur. Via Twitter kondigde hij zijn beslissing aan om te stoppen en hij klaagde de mediahysterie aan. In een eerdere tweet vergeleek Sabisky vrouwensport met de Paralympische Spelen. De Labour-partij en twee conservatieven eisten zijn ontslag vanwege racistisch en onacceptabel gedrag. De vissers sluiten zich morgen aan bij het boerenprotest tegen het stikstofbeleid in Den Haag. Volgens Visserijbond Stichting Eendracht maakt kracht worden de vissers steeds meer in het nauw gedreven door met name de bouw van grootschalige windmolenparken op zee. Op die plekken mag niet worden gevist. En tevens dreigt het Friese fond, en dat is een stuk zee ten noorden van Den Helder, te worden gesloten. Dan nog het weerbericht. Vanavond is er kans op een enkele bui. Later vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en is er kans op hagel en onweer. De temperatuur daalt tot 3 à 5 graden. En tot zover het nieuws op Radio Els. Radio Els. 24 uur per dag de beste oldies op Radio Els. Dit is de Elsplaats van deze week. dus niet allemaal gaan bellen natuurlijk. Het is de helsplaat van deze week, de Belgische formatie Trinity. De koekjes de borden, de komende Ivy, jij was radiovrienden van de afwasshow en van Radio Els natuurlijk. We zijn er weer eens een keer, hè? Gisteren niet, want <laughs> ik had namelijk geen afwas. Nee, ik had zoveel geld verloren op de beurs. Er zat niks meer in dan een stuk droog brood voor ondergetekende. Mijn naam is eh, Ferry van voren en uh, Den Hartog van achteren. En we nemen je weer mee een uurtje om de afwas te doen. Of gewoon lekker gezellig tijdens het eten. Of als je natuurlijk nog in de file staat. Wat gaan we allemaal doen? De muziek zal ik zo meteen even iets van vertellen wat we allemaal gaan draaien. We hebben natuurlijk een weerbericht zo tegen het eind van het programma. Op het half uur even kijken wat er in het verleden vandaag allemaal gebeurde. En daartussendoor heb ik geloof ik ook nog wat nieuwsfeitjes. Uh, Els komt net aanlopen met wat papiertjes. Dus eh, dat komt allemaal goed. De muziek dan van Cream, van Sister Sledge, van Pussycat, Paul Simon, Kenny Rogers, Mountain McNeil, ken je die nog? De classics, Ronnie Tover, jawel. Frank Valley, Lobo, David Bowie ook zelfs nog. Maar we beginnen natuurlijk met de plaat van 50 jaar geleden uit 1970 hier op 5 over 6 bij Radio Els. Hier zijn de Cats en de Magical Mystery Morning. muziek die heeft altijd iets waardoor je gelijk weet dat het uit Volendam komt. Hè? Dat is heel raar, maar het is wel zo. En zeker als het natuurlijk van de Cats komt, is het zo herkenbaar. Wat een hits hebben die jongens gehad. Magical Mystery Morning in het kader van de plaat van 50 jaar geleden. Gordon die zou vrijdag te gast zijn in Voortschrijdend Inzicht. En dat is een theatervoorstelling van Mark de Hond. Maar heeft dat vijf dagen van tevoren afgezegd. De presentator zou de hond interviewen over zijn leven... in een reeks gesprekken die de theatermaker opneemt voor zijn kinderen. Maar het gaat niet meer door. De hond heeft tegen het Algemeen Dagblad gezegd dat dit zou komen doordat Gordon geen klik voelde. Maar zijn woordvoerder liet maandagavond aan de krant weten dat de ex-zanger opeens naar het buitenland toe moet. Daar wil de woordvoerder het volgens de krant bij laten. Bij de Jong is weer kanker geconstateerd en daarom wil de theatermaker een portret van zichzelf maken voor zijn kinderen. Zijn doel is om hiermee een portret van zichzelf aan zijn dochter Livia en zijn zoon James te kunnen geven. Omdat zij hem leren kennen, ook als hij niet zo oud wordt als hij zelf hoopt. De hond zegt het erg jammer en vervelend te vinden dat Gordon plotseling van zijn medewerking afziet ik kan nog niet vertellen wie Gordon vrijdag zal vervangen. Uh, er staat trouwens ex-zanger. Ik wist niet dat Gordon niet meer uh, zong. Nou ja, nou kon hij eigenlijk volgens mij <laughs> bijna niet zingen. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Show. van eh, intro's vol praten, maar dat is met dit nummer toch wel erg moeilijk hoor. <laughs> jongen, jongen, jongen. Ik kreeg even de indruk, gaat die kerel nou nog eens een keertje zingen of niet? <laughs> Uiteindelijk deed hij dat toch. Eh, mijn dochter is namelijk hele grote fan van David Bowie. Ja, al jaren en al jaren. Mijn kleindochter is weer een fan van ABBA. <laughs> Ja, het zit een beetje in de familie. Ja, ja, ja. Meneer de show. Het zit in de familie hoor, ja, ja. Me and you in a dog named Boel. Het zal je maar overkomen. Hier is Lobo in 1971. alleen via het wereldwijde web, maar ook op de AM1476 in het oosten van het land bij onze eigen zendetechnicus Jan Sikako. <laughs> Jawel. Heerlijke plaat trouwens. Nou, wat was ook heerlijk vandaag? Het weer. Maar af en toe kwamen er gewoon een paar hagelstortbuien voorbij. Dat was niet te geloven. Ze duurde maar heel erg kort, een paar minuten. Maar ja, je moet er natuurlijk daar niet in lopen. Nee, nee. December 1963. Hier zijn Frankie Valley en The Four Seasons. Oh, was wel een lekker muziekjaar hoor, 1976. Toen ik een paar jaar geleden die top 40 deed, van 40 jaar geleden, dus dat was dus in 2006. Ja, toen hebben we wat mooie platen gedraaid hoor. Onder andere ook deze van Frankie Valley en The Four Seasons, December 1963. Jan Smit woont een deel van zijn tijd niet meer bij zijn vrouw Lisa en hun drie kinderen om te herstellen van zijn burn-out. De zanger heeft op advies van zijn behandelend team een appartement buiten Volendam gehuurd om alleen te kunnen zijn. Smit vertelde eerder al via social media eh, vertelde eerder al via social media laten weten, er staat later niet, maar wel weten, dat hij een tijdje niet mentaal en fysiek in staat was om zijn werk te doen. Inmiddels is de zanger bezig met de voorbereidingen voor de presentatie van het Eurovisie Songfestival, maar optreden doet hij niet. Aan de Telegraaf vertelt zijn manager Alois Buis dat de zanger vijf weken in een Spaanse kliniek heeft gezeten om daar onder leiding van de Nederlandse psychotherapeuten behandeld te worden tegen een burn-out. Nou, het heeft blijkbaar niet zo gek veel geholpen als hij dan daarna terugkomt naar thuis en zegt: Hallo uh, eh, ik ben er weer, maar ik ga gelijk weer even een appartementje huren, dus eh, je hoort me voorlopig niet. Radio Els. Ferry Den Hartog. omdat ik nog aan zo blij voor jou en mij. Wij waren altijd bij elkaar. Helaas, die mooie tijd is nu. ik nog altijd van je hou. Oeh, dat is lekker. hoort een beetje het Amerikaanse accent hè, van Ronnie Tober. Hij scheen toen in 1965 net terug te komen uit Amerika. Maar hij heeft dat accent eigenlijk nooit meer helemaal verloren. Je mag ervan denken wat je wilt, maar ik vind dit gewoon lekker klinken hoor. Ronnie Tober en iedere avond hier in de Show bij Radio Els. De Ava Show. sail 1976, de Classics en Wings of an Eagle. Ik vind dit zulke fantastische muziek, hè. Is volgens mij ook nog een Els-plaat geweest een jaar of drie geleden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een zoon en zijn vader hebben volgens het Openbaar Ministerie kortweg de OM snavels en veren van tientallen papegaaien geverfd op ze, om ze op andere soorten te doen laten lijken. Justitie eist een jaar tegen de zoon en een werkstraf tegen de vader voor het medeplegen. De twee zouden meer dan 50 jaar ervaring hebben in de vogelhandel. Volgens het OM worden tientallen zendingen onderzocht. De papegaaiachtigen werden onder meer geëxporteerd met valse documenten. Bij sommige vogels waren de vleugels groen geverfd en de snavels zwart... om de beesten zo op een andere soort papegaai te laten lijken en ze te kunnen exporteren. De zoon, die de hoofdverdachte is in het onderzoek... stond dinsdag terecht voor het overtreden van veterinaire regels... valsheid in geschriften, illegale export van handel in papegaaien en oplichting. Het is maar nogal wat. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bijvoorbeeld gebleken dat er valse gezondheidsdocumenten zijn gemaakt. Hierin stond dat alle vogels niet aan de papegaaienziekte lijden, terwijl er geen enkel beest was onderzocht door een dierenarts. Naast de gevangenisstraf die het OM tegen de hoofdverdachte heeft geëist, zijn zij een boete van 20.000 euro en een voorwaardelijke sluiting van hun bedrijf als onderdeel van de strafeis. Dan heb ik hier een plaatje en dat is toch echt ooit nummer 1 geweest in het Nederlandse top 40. En je hoort het bijna nooit meer. Heel raar is dat eigenlijk, hè? Toch was het leuk om te horen. Mouter McNeil, How Do You Do uit 1972. What? it's true that you could make me cry. I only know it's love. Adventureland. We're gonna start anew. How do you do? Mm-hmm. I thought, why not? Na na na na, just me and you. And then we can na na na na, just like before. And you will say na na na na, please give me more. And you will think na na na na, hey, that's what. en toch een nummer 1 hit worden. Hè? Ja, ja. <laughs> How do you do, Mouten McNeil? Wat heerlijk. Helaas, Mout is er al jaren niet meer natuurlijk. Het is bijna half zeven hier in de Avondshow bij Radio Els. En ik zie Els al om het hoekje komen met de thee met hopelijk een flinke scheut rum erin. En dan is het natuurlijk hier weer tijd voor... Altijd weer een moment om naar uit te kijken. Ja, echt waar. trouwens hè, van uh, In vroeger. Ja, die het Songfestival, want toen was zij er nog bij. Nou, we gaan eens even kijken voor vandaag. Het is vandaag 18 februari en dat is de 49e dag van het jaar. En er komen er nu nog 317. Vandaag in 1756 was er een zware aardbeving bij Duren... met een beving van 6,1 op de schaal van Richter... en richt zeer grote schade aan. Een metro, metrobrand in de stad Taiboe als ik het goed uitspreek, in Zuid-Korea eist meer dan 120 levens. En de brand die werd aangestoken en de vermoedelijke dader is aangehouden. Dat gebeurde allemaal in 2003. Nou, volgende blaadje al zie ik. Vandaag in 1929 was de eerste aankondiging van de Oscars. En dat gebeurt nog steeds elk jaar. En in 1861 legt Jefferson Davis de eet af als president van de Verenigde Staten van Amerika. Toen nog de Geconfedereerde Staten van Amerika. In Griekenland en Turkije treden vandaag toe tot de NAVO in 1952. En in 2011 verbreekt België het wereldrecord regeringsonderhandelen van Irak. Dat gebeurde na 249 dagen. Tienduizenden mensen door het hele land vierden op cynische wijze het wereldrecord. Achteraf bleek dat er een in komt uh, eh, Cambodja in 2003 een langere formatieperiode was. Ja, en eh, ik heb ook wel eens ergens gelezen dat het nog nooit zo goed ging met België toen ze zonder regering zaten. We gaan even naar de sport toe van vandaag. In 2014 op de 10 kilometer schaatsen bij de Olympische Winterspelen van Sochi wint de Nederlander Jorits Bergsma het goud. Zijn landgenoten Sven Kramer en Bob de Jong behalen, behalen respectievelijk zilver en brons op dezelfde afstand. Tombo ontdekt vandaag in 1930 de planeet Pluto... na bestudering van foto's die in januari zijn genomen. Sinds 24 augustus 2006 wordt Pluto echter niet langer als planeet gezien... maar als dwergplaneet. En vandaag in 1995 is de lancering van Proton. Wat is dat? Dat is de elektrische portemonnee, ja. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag in 1989 een wereldrecord met een trein van 60 rijtuigen. Totaal 1607 meter lang. En dat alles ter viering van het 150-jarige jubileum van treinen in Nederland. Dan gaan we nog even naar de weersextremen toe vandaag. In 1956 de laagste etmalige temperatuur van min 8,3. De hoogste etmaal temperatuur was 10,2 graden in 1989. De laagste minimumtemperatuur min 15,2 in 1956. En de hoogste maximumtemperatuur 14,9 graden in 1920. En het komt allemaal weer prachtig uit. En we gaan door met de tweeluik. Kenny Rogers is hier. Tweeluik nu You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. take your love to town.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 Ja, we worden oud, hè? Dan weten we niet alles. <laughs> het leuk van vandaag voor deze dinsdag 18 februari van het jaar 2020. Kenny Rogers, Ruby Don't Take Your Love to Town uit 1969. En zojuist hoorde je uit 1980 Coward of the Country. Even lekker door starten met de muziek, zoals dat heet. Dit is ook lekker hoor. Hier is Paul Simon uit 1973 en het heet allemaal Kada Grom. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder. 7 hier bij ons, Radio Els. Mijn naam is Dan Hartog, van achteren Ferry van We doen hier, eh, dat proberen we althans, een beetje wat uh, plaatjes te draaien en zo. En wat info te geven. Dat doen we elke werkdag als het goed is. Van maandag tot en met vrijdag. Zometeen gaan we naar het weerbericht, maar eerst nog even Pussycat. Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. France plaatje. In 1978 had je ook al Radio Tour de France. Ik denk toen nog op Hilversum 3, Radio 3 tegenwoordig. En deze plaat die werd toen veelvuldig gedraaid. Pussycat, Wedday in september. En wij gaan eens even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Vannacht trekken de buien oostwaarts. De kans op onweer en windstoten neemt daarbij af. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen uit vrijwel droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. De wind draait naar west tot noordwest en neemt iets af naar krachtig langs de kust en matig boven land. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met vooral in de oostelijke helft enkele buien. Daarbij is er kans op hagel. In de middag wordt het overal droog, maar neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. In de avond trekt vanuit het zuidwesten uit een gebied met af en toe lichte regen noordoostwaarts. Kunt u het nog volgen? Ja, wel De westelijke wind is matig boven land en vrij krachtig langs de kust. De temperatuur die komt uit zo rond de 8 graden. En dan hebben we nog de activiteiten. Barbecuen een 3 morgen, fietsen een 5, golf weer een 8, vissen een 7. En meneer Hans bankse Wandelweer krijgt gewoon weer een 8. Hè? Die jongen die heeft toch een mazzel die kan elke dag gewoon lekker gaan wandelen. Ja, ja, ja. Misschien doet de eh, Sister Sledge dat ook wel. 1981 gaan we naar terug hier in de Show bij Radio Els en de All American Girls. Ja, ze konden er wat van hoor. De dus, gezuste dus, Ja, ik vind eigenlijk altijd... Eh, eind jaren 70 had je van die gillerige disco-muziek. En in de begin jaren 80 werd het allemaal een beetje beschaafder en muzikaler. En dat hoor je al duidelijk terug hier. All American Girls uit 1981. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. En hier heb ik altijd zoiets van, oh jee, wat komt er allemaal aan? <laughs> nou, niks hoor, het is gewoon een witte kamer. Verder is er helemaal niks. <laughs> We gaan lekker naar de 60s toe. 1968 hier bij Radio als in de Show. Het is 9 voor 7 uur. Hier is Cream. En met Eric Kletter natuurlijk. En The White Room. In the white room with black curtains near the station. Black roof tired stars. geleden was dit ook nog een eh, behoorlijk wit kamertje hoor. Dat kleine studiootje waar we tegenwoordig in zitten. Maar eh, ja, wij roken nog hè. <laughs> Els loopt ook al te mopperen. Ja, alle muren worden alweer een beetje eh, bruinig van de nicotineaanslag <laughs> natuurlijk. Je de Cream met White Room natuurlijk uit 1968. Vrienden, het zit er bijna weer op lekker toentje vind ik dit. en Bang, Kijk, uren naar luisteren. Ja, gaan we niet doen hoor. Nee. <laughs> We gaan zo meteen op naar het nieuws en weer van de 7 uur hier bij Radio Els. Eh, als het goed is zijn we er morgen weer. En dan niet alleen via Jans Chicago op de 1476 AM... maar ook op de 1224 AM via Radio en Dat straalt dan zo tot Friesland, de Waddeneilanden aan toe. En Jan Chicago een stuk van Duitsland in. En wie er dan nog geen ontvangst heeft op de AM, die luistert natuurlijk gewoon via het wereldwijde web van Radio Els de stream. Eh, ik ga er van tussen. Ik zou zeggen een hele fijne avond en graag tot morgen. Doei. Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Goedenavond. Nieuwe beelden uit Wuhan laten zien hoe coronapatiënten